Uur. Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Asielminister Faber is blij dat haar plannen voor strengere asielwetten door de ministerraad zijn. Daar werd vanmiddag ingestemd met het pakket dat de asielinstroom in Nederland moet flink moet gaan verminderen. Faber wil onder meer dat permanente verblijfsvergunningen worden afgeschaft. En de Raad van State moet de plannen nu nog wel gaan goedkeuren. Maar daar klonk al meteen kritiek, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Want zij zeggen dit gaat zorgen voor heel veel extra druk. Eh, omdat je dus, eh, die vergunningen worden dus korter, eh, moeten dus dus vaker eh, opnieuw bekeken worden. Dat betekent extra werkdruk bij de IND, bij de rechtspraak. En eh, ja, dat, daar zijn nu al wachtlijsten, dus dat wordt alleen maar meer, zeg, eh, zeggen die, die adviesorganisaties. Tegelijkertijd wil de minister Faber ook gaan bezuinigen op deze organisaties. Nou, dat levert een hele grote druk op, zeggen zij. Maar volgens minister Faber komen er minder asielzoekers naar Nederland toe... waardoor bezuinigen op die instanties gewoon kan. De Nederlandse aardoliemaatschappij moet vanaf volgend jaar tijdelijk stoppen met de gaswinning bij Warven in de provincie Groningen. Voordat ze verder mogen gaan moet er eerst de onrust onder bewoners worden weggenomen, zegt de toezichthouder. Bewoners voelen zich namelijk niet gehoord door de NAM. Inwoners van de Bosnische hoofdstad Sarajevo wordt geadviseerd om binnen te blijven. Er hangt een dikke laag smok boven de stad. Vanwege het slechte zicht van maar tientallen meters zijn ook vluchten gecanceld. Sarajevo heeft vaker te maken met overlast door smok. studenten die de lerarenopleiding doen, die mogen in de toekomst zelf gaan kiezen of ze les willen gaan geven aan kleuters of aan oudere kinderen. Staatssecretaris Paul van Onderwijs wil zo op de basisscholen meer mannen voor de klas krijgen. Maar bij Stichting Meester, dat is een initiatief om meer mannen voor de klas te krijgen, eh, vinden ze dat plan eigenlijk maar kansloos. Het suggereert dat minister Bruins en minister Paul weten waarom mannen niet voor de Pabo kiezen. En dat is niet bekend. En als je dat niet weet, dan, ja, dan kun je suggereren dat ze voor de Pabo kiezen. Als ze zich mogen specialiseren in het oudere kind, dan ga je ervan uit dat jongens, mannen daarin geïnteresseerd zijn. En nou, niet alleen twijfelen wij daaraan, maar het is gewoon nooit onderzocht. Ze weten het niet, dus we vinden het ook een soort politiek opportunisme kansloos. Nou, nu is nog maar 13% van alle leerkrachten in het basisonderwijs een man. Het weer en nog. Vanavond wordt het steeds bewolkter en komt vanuit het westen wat regen aan. Morgen wordt een grijs en regenachtig dagje. En de temperatuur dan maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Het staatstoezicht op de mijnen verleent geen vergunning totdat de onrust onder bewoners is weggenomen. Inwoners van de Bosnische hoofdstad Sarajevo wordt geadviseerd binnen te blijven. Er hangt een dikke laag smok boven de stad. Vanwege het slechte zicht van enkele tientallen meters zijn ook vluchten geannuleerd. De formatie in België wacht nog altijd op een doorbraak. De verkiezingen waren in juni, maar de vijf onderhandelende partijen zijn er nog niet in geslaagd een regering te vormen. Formateur Bart de Wever zegt dat er meer onderhandelingen nodig zijn. Het weer vanavond vanuit het westen regen, vannacht droog en ongeveer 5 graden. Het ritme van Zandvoort. just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Uh, something lurks in this torso. Yeah. Heart got a deal you wanna know.